een Klomp met het NOS-journaal. In Israël wordt vandaag herdacht dat het precies een jaar geleden is... dat Hamas een grote aanval uitvoerde in het land. Terroristen van Hamas vermoorden 1200 mensen in Israël... en gijzelden zo'n 250 slachtoffers. Veel slachtoffers vielen op een muziekfestival... waar gewapende paragliders landden... en bezoekers op een brute manier om het leven brachten. Bij een herdenking in Tel Aviv houdt premier Netanyahu vandaag een toespraak. Vrijwel direct na de aanval van Hamas viel Israël de Gazastrook binnen... waar al meer dan 40.000 Palestijnse doden zijn gevallen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Op beelden is een grote vuurbal te zien. Volgens verslaggever van de BBC waren er zes explosies te horen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens het Israëlische leger is onder meer een wapenopslagplaats van Hezbollah geraakt. Bij spoorwegovergangen in Utrecht en Noord-Holland zijn al meer dan 6000 boetes uitgeschreven dankzij flitspalen. Weggebruikers reden nog snel onder de spoorbomen door terwijl het rode licht al brandde. Om dat te voorkomen worden bij steeds meer gevaarlijke spoorwegovergangen flitspalen geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen niet worden geflitst. Een Duitse veerboot heeft urenlang op de Noordzee rondgedobberd door een stroomstoring. Het schip vertrok gistermiddag met 250 passagiers van het eiland Helgoland naar het vasteland. Toen de motor ineens uitviel. Het schip is door twee sleepboten naar de haven gebracht, waar het vannacht pas om half drie aankwam het ROC Mondriaan in de regio Den Haag gaat de maatschappelijke diensttijd voor studenten zelf betalen. Het kabinet trekt geen geld meer uit voor het programma, waarbij jongeren een half jaar vrijwilligerswerk kunnen doen. De mbo-instelling vindt het belangrijk dat het blijft bestaan en gaat daarom zelf door met het project. Dat weer. In het noorden begint de dag met wat buien.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 Bij spoorwegovergangen in Utrecht en Noord-Holland zijn meer dan 6000 boetes uitgeschreven. Weggebruikers gingen nog net het spoor over terwijl het rode licht al brandde. Bij steeds meer overgangen worden daarom flitspalen neergezet. Een Duitse veerboot met 250 passagiers heeft urenlang op de Noordzee rondgedobberd door een stroomstoring. De motor hield ermee op. Het schip is door twee sleepboten teruggebracht naar de haven. Niemand raakte gewond. Suddenly it seems how they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine just a glass or two.